uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. D66 en het ministerie hebben invloed proberen uit te oefenen op een documentaire over Sigrid Kaag. Dat zegt geen stijl. Die hebben dik 200 pagina's aan e-mails tussen de partij, het ministerie en de documentairemakers gepubliceerd. En daaruit zou blijken dat D66 van alles aan wilde passen voor de uitzending. De VPRO-docu werd 2,5 maand voor de verkiezingen uitgezonden en ging over Kaags weg naar het Binnenhof. Want het is een heel onbeschermd een, een totaal onbeschermde tak van sport... met een niveau van eh, gemeenheid en laagte eh, dat ongekend is. De VPRO zegt dat de film echt onafhankelijk en kritisch tot stand is gekomen. Het is volgens de omroep niet raar dat er bij zo'n grote productie veel overlegd wordt. Na zware buien zijn in het dorps Eigel, dorp Eigelshoven in Limburg twee winkels en appartementen ontruimd. Toen een deel van de stoep wegspoelde ontstond daar een gaslek. Op veel plekken in het zuiden van Limburg zijn straten onder water komen te staan. Oi, oi, oi. Oh, oh dit is... Uh, ja, en er komt een scootertje aan. Ja, dat is een scooter. Een man uit Schagen in Noord-Holland is opgepakt voor illegale dierenhandel. Agenten vielen twee panden in Schagen en Medemblik binnen... en namen onder meer negen volwassen honden, twee puppies en 18 kittens in beslag. Ook werd er een flinke stapel cash gevonden. En een Britse influencer is heel ver gegaan om de zanger van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS te lijken. De influencer ging de afgelopen jaren maar liefst 18 keer onder het mes. 안녕하세요. 저는 지민입니다. Hey guys, I'm finally Korean. I've transitioned. I'm so, so happy I've completed my look. I'm finally Korean, guys. I have the eyes. Just had a brow lift as well. Um, so I'm so happy. Finally, I've been trapped in the wrong body for eight years. And that's the worst feeling in the world when you're trapped De plastische chirurgie heeft bij elkaar dik 120.000 euro gekost. De influencer identificeert zich nu als Koreaans. Daar zijn critici boos over. Zij noemen dat culturele toe-eigening. Het weer nog 22 tot 24 graden met in Limburg flinke buien. Vannacht overal steeds meer regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt 17 of 18 graden.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 Why do I even try when you take me for granted? I should know better by now. When you call, I already hear. Into. a your love that's strong hoofdletter Z been driving, detour leaning, no reason. see canon 4-4 Fais-moi de la place, place Soit tu me comprends, sinon tu tailles Soit je me taille ou tu tapes Au-dessus de la mêlée, pas de batte Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'emmène Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y a pas de remède Chéri coucou, fais-moi mm, mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mais hum. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.